Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De spoedwet over de avondklok wordt mogelijk vandaag al ingediend bij de Tweede Kamer. De wet is gisteravond ondertekend door de koning en naar de Raad van State gestuurd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt tegen persbureau ANP... dat de hoogste adviseur van de regering met een spoedadvies komt... waarna de wet meteen naar de Kamer kan. Vervolgens is het aan de Tweede Kamer om te bepalen wanneer de wet wordt behandeld. De Kamer zou daarvoor moeten terugkomen van recess. Later moet ook de Eerste Kamer zich nog over de spoedwet buigen. In de Australische miljoenenstad Melbourne wordt de lockdown die vijf dagen geleden werd ingesteld weer versoepeld. De maatregel gold in de hele deelstaat Victoria nadat er een corona-uitbraak in een quarantainehotel in Melbourne ook buiten de hotelmuren besmettingen waren opgedoken. Inmiddels is de uitbraak volgens de autoriteiten onder controle. Scholen en winkels gaan weer open. Wel moeten mensen nog steeds mondkapjes dragen. En is het tot 26 februari niet toegestaan om meer dan vijf mensen thuis te ontvangen. Frankrijk stelt de regionale verkiezingen met drie maanden uit vanwege het coronavirus. De verkiezingen zouden eigenlijk in maart plaatsvinden, maar dat wordt nu half juni. Beide kamers van het parlement hebben ingestemd met een voorstel van de regering. Bij de regionale verkiezingen worden de volksvertegenwoordigingen van de Franse regio's en departementen gekozen. Een ernstig ziek jongetje uit Drenthe heeft duizenden kaartjes gekregen... nadat zijn vader een actie voor hem had opgezet. Jason wordt op 28 februari 4, maar zal waarschijnlijk niet veel ouder worden. Hij heeft het syndroom van Lei dat zijn hersencellen aantast... en het gaat steeds slechter met hem. Om hem een onvergetelijke verjaardag te bezorgen... heeft zijn vader mensen opgeroepen om een verjaardagskaart op te sturen. Het weer. Het wordt opnieuw een bewolkte dag en vooral in de bovenste helft van Nederland...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 Won't you give me that step by step? I can't believe that you would have believed me. Fuck all of your reasons. I lost my shit, you know I didn't got this right. So here I go. Oh, can I go wife out of a hole?